een voorspoedige start. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. In Libanon heeft de politie een taxichauffeur aangehouden... die mogelijk iets te maken heeft met de moord op een Britse diplomate. Rebecca Dykes werd zaterdag even buiten Beirut doodgevonden... langs de kant van een weg. Ze zou zijn ontvoerd en vervolgens gewurgd. Dykes werkte sinds januari op de Britse ambassade in Beirut. Vrijdag werd ze voor het laatst gezien op een afscheidsfeest van een collega... in een uitgaansgebied in Beirut. Het ministerie van Volksgezondheid wil tieners voorlichten over de gevaren van lachgas. Drugsdeskundigen van het Bonger Instituut en het Trimbos Instituut maken zich zorgen over het toenemend gebruik van lachgas onder gebruikers tussen de 13 en 17 jaar. Lachgas zit onder meer in patronen voor slagroomspuiten. Het kan hoofdpijn, moeheid en duizeligheid veroorzaken. Het ministerie gaat ook in gesprek met winkels over een vrijwillige leeftijdsgrens en een maximum op het aantal patronen dat per dag verkocht mag worden. Bij een schietpartij in de Utrechtse wijk Overvecht zijn vannacht twee mannen neergeschoten. Eén van hen is er slecht aan toe. Er zijn tientallen kogelhulzen gevonden. De politie denkt dat er met een automatisch wapen geschoten is. De dader is er vandoor gegaan in een auto. Het is niet bekend of er al iemand is opgepakt. In Merkelbeek, vlakbij Sittard, is een wasbeer gezien met vier jongen. De zoogdierenvereniging denkt dat dit het eerste levende bewijs is... dat de dieren zich in Nederland voortplanten. De wasbeer komt oorspronkelijk uit Amerika, maar werd in de jaren 30 uitgezet in Duitsland. Daar leven er inmiddels ongeveer een miljoen en ze steken steeds vaker de grens over. Het weer nog, buien trekken weg, daarna blijft het droog. Het wordt 6 tot 8 graden, ook morgen en woensdag nog droog. Morgen nog wat zon, woensdag iets meer bewolking. En de dagen daarna meer kans op regen. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANBB. In de Randstad nog eh, vooral vertraging op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Want daar staat het zo goed als stil tussen Velendaal en Driebergen over 20 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er nog dicht. Maar eh, volgens Rijkswaterstaat hoeft het niet lang meer te duren voordat de weg daar weer vrij is. We wachten af. Op de A1 richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer nog en een half uur vertraging. De A2 richting Amsterdam tussen Breukelen en Holendrecht 6 kilometer en een kwartier extra. Vanwege een ongeluk met een vrachtwagen zijn er drie rijstroken dicht. A4 richting Amsterdam voor het knooppunt de Nieuwe Meer 8 kilometer en ook 20 minuten extra.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 In love our problems disappear. But all in all we soon discover. That one and one is all we long to hear. to the world. Got to give them all we can till the war is won. save this planet we're playing on.